Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Nederlandse marineschip Karel Doorman krijgt vandaag bezoek van de Liberiaanse president Ellen Johnson Sirleaf. Ze gaat aan boord als het schip is aangekomen in de Liberiaanse hoofdstad Monrovia. De Karel Doorman is in West-Afrika om medische hulpgoederen af te leveren voor de strijd tegen ebola. Woensdag loste het schip spullen in de Sierra Leone's hoofdstad Freetown en vrijdag in Guinea. Het marineschip vertrok 2,5 week geleden uit Den Helder met aan boord onder meer mobiele laboratoria, tientallen vrachtwagens en ambulances en miljoenen plastic handschoenen. Liberia is de laatste halte op de ebola-hulpmissie van de Karel Doorman De trein met de laatste wrakstukken van de neergehaalde vlucht MH17 is aangekomen in Kharkov. Dat is bekendgemaakt door de Onderzoeksraad voor Veiligheid die de bergingsmissie in Oost-Oekraïne leidt. De trein met 12 wagons vertrok de afgelopen ochtend uit het rampgebied. De bergingsmissie is nu afgerond. In het gebied liggen nog wel kleinere wrakstukken, maar die zijn niet nodig voor het onderzoek. De onderdelen worden naar Nederland gebracht voor verder onderzoek. Nog onduidelijk is wanneer dat gebeurt. Het Keniaanse leger heeft naar eigen zeggen in Somalië meer dan 100 strijders van terreurbeweging Al-Shabaab gedood. Ook zou een kamp van de islamitische extremisten zijn vernietigd. Vicepresident Ruto sprak van een wraakactie na de aanslag van gisteren op een bus in Kenia. Daarbij werden 28 niet-islamitische passagiers doodgeschoten. Al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid voor die aanslag opgeëist. Ruto waarschuwde dat de beweging voor iedere aanval op Kenia en zijn bevolking zal worden achtervolgd, waar dan ook. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen of motregen. Van het westen uit geleidelijk droog en minima rond 8 graden. Overdag vanuit het westen geregeld zon. In het oosten eerst nog bewolking en mogelijk een bui. Het wordt 9 tot 11 graden en het waait nauwelijks.